Jobboot met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor het houden van een parlementaire mini-enquête naar belastingconstructies die via Nederland lopen. SP, GroenLinks en PvdA hebben hiertoe het initiatief genomen. D66 steunt het voorstel. Het CDA en enkele kleine partijen overwegen ermee in te stemmen. De partijen willen de mini-enquête naar aanleiding van de onthullingen in de Panama Papers. Ze willen weten in hoeverre het Nederlandse belastingklimaat wordt misbruikt. Het zou de eerste keer zijn dat deze vorm van parlementair onderzoek wordt ingezet. Griekenland heeft zware kritiek op het harde optreden van Macedonië tegen zo'n 500 vluchtelingen die vanmorgen probeerden de grensblokkade te doorbreken. De ordentroepen zetten traangas, rubberkogels en een waterkanon in om dat te voorkomen. Volgens Artsen zonder Grenzen hadden 200 vluchtelingen ademhalingsproblemen door het gebruik van het traangas. Zo'n 100 mensen liepen snijwonden op en blauwe plekken. Volgens Griekse media is er gisteren een vluchtschrift verspreid onder de vluchtelingen in het kamp bij Idomeni. De migranten werden daarin opgeroepen vanmorgen samen te komen om een doorgang naar Macedonië te forceren. Zanger en liedjeschrijver Jan Rot heeft de Annie M.G. Schmid-prijs gewonnen. Zijn nummer Stel dat het zou kunnen werd bekroond tot beste theaterlied van 2015. De Annie M.G. Schmid-prijs werd in 1991 in het leven geroepen door de stichting Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunstfestival. De prijs bestaat uit een bronzen borstbeeld van de schrijfster en een geldbedrag van 3500 euro. Van 18 verdachten die zijn opgepakt na de massale vechtpartij bij het Van der Valk Hotel in Rotterdam zitten er nog drie vast. De andere 15 zijn naar huis gestuurd, zegt de politie. Ze blijven nog wel verdachten. Zo'n 30 leden van de motorclubs Hells Angels en Mongols gingen donderdag met elkaar op de vuist. Daarbij werd ook zeker 20 keer geschoten. Het weer vanavond helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 5 tot 7 graden.